Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint president Obama aan zijn State of the Union. In die jaarlijkse reden voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... zal hij naar verwachting plannen bekendmaken voor belastinghervorming. Obama wil dat rijke Amerikanen en financiële instellingen... meer belasting gaan betalen. De opbrengst moet gaan naar mensen uit de middenklasse. De kinderbijslag moet omhoog en het moet makkelijker worden om pensioen op te bouwen. Het is de zesde keer dat Obama zijn State of the Union houdt. Jos van Rij, de Roermondse politicus die terechtstaat staat wegens corruptie, doet op 18 maart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Hij is lijstduwer van de Volkspartij Limburg, meldt de regionale nieuwssite 1 Limburg. Volgens de lijsttrekker van de partij is er geen moment discussie geweest over de vraag of de omstreden van Rij wel op de lijst thuis hoort. Gisteren begon in Rotterdam de rechtszaak tegen Van Rij. Hij wordt verdacht van corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. De Oegandese rebellencommandant Dominique Ongwen is vannacht in Nederland aangekomen. Hij zit nu in Scheveningen in de cel en moet verschijnen voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ongwen wordt verdacht van oorlogsmisdaden, moord, plundering en slavenhandel. Hij was een van de belangrijkste militairen van het Oegandese verzetsleger van de Heer. Deze maand werd hij opgepakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De oprichter van die terreurgroep, Joseph Kony, wordt ook gezocht door het strafhof. Hij is nog altijd voortvluchtig. Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel. FNV Jong verwijt minister Bussemaker dat zij een schuldengeneratie creëert. Studentenvakbond LSVB spreekt van een zwarte dag voor het hoger onderwijs. Het nieuwe stelsel gaat in op 1 september. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs verdwijnt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. Dan nog het weer. Vannacht droog en lichte vorst. Overdag af en toe zon, een aantrekkende oostenwind. En het wordt een graad of twee.